Gestart. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Korps Landelijke Politiediensten zegt dat Nederland wel degelijk andere landen informeert over pedoseksuelen. Het KLPD reageert ermee op kritiek van kinderrechtenorganisatie Ter de Zom, die de Nederlandse politie laksheid verwijt. Aanleiding is de zaak van een veroordeelde Nederlandse pedoseksueel die in Cambodja jarenlang ongestoord zijn gang kon gaan. Nederland verzuimde de Cambodjaanse autoriteiten te waarschuwen, zegt Ter de Zom. Onlangs werd de man gearresteerd na speurwerk van een andere kinderrechtenorganisatie. Het KLPD hoorde naar eigen zeggen enkele dagen voor de arrestatie dat er in Cambodja een onderzoek tegen de Nederlander liep. De beschikbare informatie over hem is uitgewisseld zodra dat kon, al dus een woordvoerder. De Verenigde Staten hebben economische sancties tegen Libië opgeheven. Daardoor zijn veel Libische overheidstegoeden weer vrijgekomen. Amerikaanse tegoeden van de familie Gaddafi en van leden van het oude regime blijven wel bevroren. Volgens het Witte Huis kunnen de nieuwe leiders in Libië met de tegoeden op een verantwoorde manier opnieuw opbouwen. Ook de VN heeft sancties opgeheven. De tegoeden van de Libische Centrale Bank zijn daardoor vrijgekomen. Kredietbeoordelaar Moody's verlaagt de kredietwaardigheid van België met twee stappen. Als reden noemt de kredietbeoordelaar onder meer de verslechterende voorwaarden van de eurolanden om te lenen. De afwaardering kan ertoe leiden dat België een nog hogere rente moet betalen op staatsleningen. Een andere kredietbeoordelaar, Fitch, kwam de afgelopen dag met een waarschuwing voor België. Ook Spanje, Slovenië, Italië, Ierland en Cyprus lopen volgens het bureau het risico dat ze worden afgewaardeerd. Het weer op veel plaatsen buien, minima vannacht tussen 0 en 4 graden. Overdag is het wisselvallig, met in het noorden de meeste buien, mogelijk met onweer en hagel.